Mariette Krol met het NOS Journaal. De politie heeft in Enschede een aantal voetbalhooligans aangehouden... wegens ongeregeldheden bij de Conference League-wedstrijd... tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby. Hoeveel mensen zijn opgepakt is nog niet bekend. Na de wedstrijd in het stadion van Enschede ging het mis op de hoofdtribune. In het zwart geklede mannen, waarschijnlijk leden van de harde supporterskern van Twente... sloegen daarin op andere supporters. Er is zeker één gewonde. De ME greep in, maar ook buiten het stadion bleef het onrustig. Uit voorzorg is een evenement in het centrum van Enschede eerder gestopt... en de horeca daar moest rond middernacht sluiten. De wedstrijd in de Conference League eindigde in 1-0 voor Twente. Musicalproducent Rick Engelkes moet definitief 3,7 miljoen euro aan coronasteun terugbetalen... Het Fonds Podiumkunsten blijft erbij dat het overgrote deel van de ruim 4 miljoen euro steun voor Engelkunst productiebedrijf onterecht is uitgekeerd. Het fonds eiste het geld al in april terug. Engelkos maakte daar bezwaar tegen, maar het fonds blijft bij zijn oordeel. Het geld was bedoeld voor een musical over het leven van Willem van Oranje... in een nieuw te bouwen theater in Delft. Omdat de musical er nog niet is, wil het fonds het geld nu terug. Engelkus krijgt daar zes weken de tijd voor de intensiteit van de brand op het vrachtschip bij de Waddeneilanden neemt af, zegt de kustwacht. Er zijn geen vlammen meer te zien, maar de hitte is nog steeds groot. Daardoor kan er nog geen personeel van het bergingsbedrijf aan boord. De afgelopen dag is het schip door de wind en de stroming richting Terschelling gedreven. Het ligt nu ongeveer op 16 kilometer van dat eiland. Een sleepboot zorgt ervoor dat het tussen de vaarroutes blijft.